Dijkers met het NOS Journaal. In het Duitse Maagdenburg is stilgestaan bij de aanslag op de kerstmarkt vrijdag. Daarbij vielen vijf doden en raakten zo'n 200 mensen gewond... toen een man met een auto op een groep mensen inreed. In de dom van Maagdenburg was een herdenkingsdienst. Ook op de kerstmarkt van Maastricht werd afgelopen avond stilgestaan... bij de slachtoffers van de aanslag in Duitsland. Er werd daar een minuut stilte gehouden. Tijdens de minuut gingen de lampjes op de kerstmarkt uit werd de muziek uitgezet en het reuzenrad stilgezet. De eredivisiewedstrijd tussen Heracles en FC Groningen is in de slotfase stilgelegd. Een supporter van FC Groningen viel uit het uitvak in het stadion in Almelo naar beneden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Daarna braken er vechtpartijen uit. En ook buiten het stadion was het onrustig. Vanwege de veiligheid besloten de KNVB en de politie om het laatste kwartier niet meer uit te spelen. Het stond tussen Groningen en Heracles 1-1. Het is nog niet bekend wanneer het laatste kwartier van de wedstrijd wordt uitgespeeld. Het dodental van het ongeluk met een bus in Brazilië is opgelopen tot 38. De bus reed met 45 passagiers op een snelweg in het zuidoosten van Brazilië... toen de chauffeur de controle over het stuur verloor. Mogelijk kwam dat door een klapband, maar er zijn ook berichten dat de bus werd getroffen door losgeraakt gesteente... De bus botst op een vrachtwagen en nog een ander voertuig. In Rotterdam is de afgelopen avond een man met een schotwond in zijn hoofd gevonden. Hij werd gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De politie vond ook kogelhulsen op de plek waar de man werd gevonden. Er wordt nog onderzoek gedaan naar wat er zich daar precies heeft afgespeeld in Rotterdam. Het weer bewolkt met een enkele bui. Het is vannacht tussen de 4 en 7 graden. Morgen een dag met zon, wolken, maar ook enkele buien, hagel, onweer en zware windstoten.